9 uur. Door MEGENS met het NOS-journaal. Een gezonde leefstijl is juist in deze coronatijd belangrijk. Dat zeggen 1600 artsen, wetenschappers en andere zorgprofessionals... vandaag in een oproep aan de politiek, de bevolking en industrie. Volgens hen wordt steeds duidelijker dat een coronabesmetting heel ernstig kan verlopen... bij leefstijlziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaataandoeningen. Ze hameren daarom op een gezond eetpatroon, voldoende beweging een matig alcoholgebruik en voldoende ontspanning en slapen. Medewerkers in de gezondheidszorg klagen nog steeds over grote tekorten aan beschermingsmiddelen. Twee weken geleden bleek uit een peiling dat ruim de helft te weinig beschermende spullen had, zoals mondkapjes en handschoenen. Er zou naar de richtlijn worden gekeken, maar volgens vakbond FNV is er nog steeds niets veranderd. Nederlandse jongeren zijn positiever over hun leven en gezondheid dan generatiegenoten in andere Europese landen. Dat blijkt uit onderzoek door de Wereldgezondheidsorganisatie. In tegenstelling tot veel andere landen hebben 13 tot 15-jarigen in Nederland vaak een erg goede band met hun ouders. Daardoor kunnen ze makkelijker met vader of moeder over problemen praten. De maximale rente die bijvoorbeeld webshops rekenen voor klanten die kopen op afbetaling gaan tijdelijk omlaag. Vanaf 1 augustus mogen winkels nog maximaal 10% rente rekenen in plaats van 14%. Minister Hoekstra hoopt dat zo mensen die door de coronacrisis worden geraakt... minder snel in de financiële problemen komen. De nationale ombudsman van Zutphen heeft richtlijnen opgesteld... voor het gebruik van stroomstootwapens door de politie. Hij onderzocht twee klachten over het gebruik van tasers in GGZ-instellingen... en waarschuwt dat het niet duidelijk is... welke effecten stroomstoten kunnen hebben op kwetsbare mensen. Van Zutphen adviseert de politie terughoudend te zijn met het gebruik van tasers. Het weer, in het zuiden veel zon, in het midden en noorden van het land meer wolkenvelden.